Ze zit bij Casa 3. Ze heeft zo'n vriendelijk snoetje. En ik zal haar straks weer zien. De naam staat op haar bloesje. Ze is hooguit 18 jaar. Ik sta op en ga douchen. ik ga straks weer naar Loesje. Maar wat ze nog meer van me wil, want ik schijn haar held te zijn. Maar ze blijft stil en ik ben haar fan in het geheim. Ik ga in de langste rij staan de rij bij kassa 3. De mensen kijken mij vreemd aan, maar zij heeft mij al lang Ik ben eruit. Zeg mij wat zij in mij ziet. Ik speel het spel, maar het zegt mij niet. Loesje vraagt om een pasje. En of ik zegeltjes wil. Haar langen vertonen een blasje haar woorden blijven stil, maar wat ze nog meer van me wil, want ik schijn aan de helft te zijn. what you did.